Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een telefoongesprek tussen de Griekse president Papoulias en de Duitse bondskanselier Merkel heeft geleid tot een ruzie tussen de twee landen. Volgens Athene heeft Merkel voorgesteld om in Griekenland een referendum te houden over de vraag of het land in de eurozone moet blijven. Een woordvoerder van de Duitse regering ontkent dat in alle toonaarden maar de reacties in Griekenland zijn fel. Griekse politici verwijten Merkel dat ze zich met binnenlandse aangelegenheden bemoeit en dat ze geen gevoel voor timing heeft. De Grieken zien Duitsland als de drijvende kracht achter de bezuinigingen die ze moeten doorvoeren in ruil voor financiële steun. Partijvoorzitter Helene Wening van GroenLinks zegt dat er op geen enkele manier druk is uitgeoefend op Tovik Dibi. Bij Knevel en Van de Brink zei ze dat de procedure rond het lijsttrekkerschap goed en zorgvuldig is verlopen. De kandidatuur van Tovik Dibi heeft binnen GroenLinks voor veel onrust gezorgd. De kandidatencommissie vond hem niet geschikt als lijsttrekker en droeg daarom alleen Jolande Sap voor. Het partijbestuur kwam daardoor volgens Wening met een dilemma te zitten. Veel leden, onder wie oud-partijleider Femke Halsema, gaven aan dat ze iets te kiezen willen hebben. Het bestuur besloot daarom gisteravond dat er toch een referendum moet komen waarbij de leden kunnen kiezen tussen Sap en Dibi. In Camp David is de topconferentie van de G8-leiders begonnen. President Obama ontvangt op zijn buitenverblijf onder andere bondskanselier Merkel en de nieuwe Franse president Hollande. De G8 had ook de rentree kunnen worden van de Russische president Poetin, maar die heeft zijn premier met Vedef gestuurd. Op de agenda staan onder meer de eurocrisis, het Iraanse atoomprogramma en de situatie in Syrië. Het weer vannacht droog, minimaal ongeveer 10 graden.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 and Cause we've been together It should be so easy stuck in a van as far away as I possibly can. Stuck in a mood so far away that it couldn't be good. My back hurt net it rains. Screw England, screw the young and insane.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 we zongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik het nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik het met jou. Ik ben nog en ik sta naar het plafond en ik denk aan de dag niet wetend wat is.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 knows what is hiding in those weak and sunken lines Fiery thrones of muted angels The start ZFM Text TV op kanaal 45. 45. why One sweet day, one sweet day could say all the things that I should say Say them loud, say them clear For the whole wide world to hear I wish I sweet it would be if I found I could fly.